Caroline Bari met het NOS Journaal. Premier Rutte waarschuwt dat het aantal ziekenhuisopnames fors aan het stijgen is. In Amsterdam en Rotterdam zijn al speciale coronaafdelingen opnieuw geopend in ziekenhuizen. De premier zei tijdens de persconferentie vanavond dat er met deze snelheid van besmettingen... er over drie weken zo'n 10.000 coronagevallen per dag bijkomen. Dan zijn de consequenties niet te overzien, waarschuwde Rutte en hij riep op om weer voorzichtig te zijn. In zes regio's in de Randstad wordt het aantal mensen dat binnen of buiten bijeen mag komen verlaagd van 100 naar 50. Dat geldt ook voor bruiloften. Uitzonderingen zijn demonstraties, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. De maatregelen gaan zondagavond om 6 uur in. Het eerder op de avond sluiten van cafés in zes regio's in de Randstad... de belangrijkste nieuwe coronamaatregel, heeft wel degelijk effect. Want later op de avond is het moeilijker om afstand te houden, aldus premier Rutte. Daarom wordt volgens hem de grootte teruggebracht van 100 naar 50 personen. Deze maatregel geldt alleen voor de regio's Amsterdam-Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. De burgemeesters hiervan komen later vanavond met aanvullende maatregelen. Rutte benadrukt dat de horeca niet de schuld moet krijgen van het stijgend aantal coronagevallen. Kinderen onder de 13 jaar hoeven zich niet meer te laten testen. Ze kunnen zich alleen laten testen als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft... of als er iemand in het huishouden koorts heeft of benauwd is. Kinderen met een snotneus kunnen weer naar school, zegt minister De Jonge. Deze maatregel is nodig om de testcapaciteit niet extra te belasten... en kinderen niet te veel te laten missen op school. Nu geldt die regel al voor kinderen tot en met 6 jaar. Al komt er een informatiecampagne voor jongeren. De winkelketen Steps, Miss Etam, Claudia Streeter en Expresso sluiten 28 van hun winkels. De kledingwinkels waren niet winstgevend genoeg meer, meldt de nieuwe eigenaar. Door de winkelsluitingen verliezen ruim 200 werknemers hun baan. Het weer. Vanavond koelt het snel af. En vannacht is het met 6 tot 12 graden behoorlijk koud. Morgen zon en nog wat warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Als Evi en Lars bij het spoor spelen moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol?